Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In de buurt van het huis van oud-minister Borst wordt weer gezocht naar sporen. Duikers zoeken met speciale apparatuur in een plas in het Beeldhovense bosgebied Heidepark. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat daar iets in het water ligt. Het onderzoek gaat waarschijnlijk een groot deel van de dag duren. Oud-minister Borst werd vier weken geleden dood gevonden. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. In Spanje worden vandaag de aanslagen herdacht van tien jaar geleden in Madrid. Op 11 maart 2004 gingen in een aantal treinen bommen af. 191 mensen kwamen om, 2000 mensen raakten gewond. De regering wees meteen naar de Baskische ETA, maar later bleken de aanslagen het werk te zijn van Al-Qaeda. Er is zonder meer een herdenkingsmis voor de slachtoffers. Premier Rajoy en leden van het Spaanse Koninklijk Huis zijn bij de herdenking aanwezig. Een van de twee passagiers van de vermiste Boeing, die reisde met een vals paspoort, was een Iranier van 19. Volgens de Maleisische autoriteiten was hij op weg naar Duitsland, waar hij asiel wilde aanvragen. Ook de andere passagier met een vals paspoort was vermoedelijk een asielzoeker. Het waren volgens Maleisië vrijwel zeker geen terroristen. Een Amerikaanse website stelt iedereen in staat om zelf te zoeken naar de vermiste Boeing... Op de site Tomnot staan 3200 vierkante kilometer aan satellietbeelden in hoge resolutie. Die genomen zijn sinds het vliegtuig werd vermist. Internetters kunnen de beelden zelf nakijken, erop inzoomen en een markering achterlaten als ze iets zien dat lijkt op een wrakstuk. Als meerdere mensen in een bepaald gebied iets denken te zien, dan kunnen reddingswerkers daar gericht gaan zoeken. Het weer droog en op steeds meer plaatsen zon. Er staat een matige noordoostenwind en wordt zo'n 15 graden. De komende dagen blijft het lenteachtig. Met veel zon, s'nachts wordt het dan iets frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een half uur vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en Eembrugge. Vijf kilometer file. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie aan de weg. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Utrecht. Tot zover de verkeersinformatie.